Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een kapperszaak in. Er zitten kogelgaten in de gevel en de winkelruit. Niemand raakte gewond. Rond 6 uur vanmorgen kreeg de politie meldingen dat er schoten waren gehoord. De eigenaar van de kapperszaak zegt niet te weten wie er achter de schietpartij zit. WhatsApp maakt vanaf vandaag een eind aan het ongelimiteerd doorsturen van berichten, foto's en video's. Er komt een proef waarbij berichten aan maximaal vijf mensen tegelijk gestuurd kunnen worden. Hoe dat precies wordt gedaan maakt het bedrijf niet bekend. Aanleiding is massahysterie in India vanwege nepberichten op WhatsApp over kinderhandelaren. Daarbij kwamen de afgelopen twee maanden tenminste 27 mensen om het leven. Voor het eerst is voor heel Nederland in kaart gebracht of er tijdens een hoosbui water in huis kan stromen. Bijna 8 miljoen panden kregen een label dat aangeeft hoe groot de kans op wateroverlast is als het heel hard regent. Daaruit blijkt dat vooral in Zuid-Limburg de kans op een ondergelopen kelder of begane grond tijdens hevige buien relatief groot is. Dat geldt ook voor andere glooiende gebieden, zoals de omgeving van Nijmegen en Groesbeek. Binnensteden zijn ook kwetsbaar, net als de vier grote steden. De uitnodiging van president Trump en president Poetin voor een bezoek aan Washington komt als een verrassing voor de chef van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, Coates. In een televisieinterview kreeg Coates te horen dat Trump het nieuws bekend had gemaakt. Coates reageerde ongelovig en zei uiteindelijk dat dat interessant gaat worden. Trump wil president Poetin uitnodigen voor een bezoek in de herfst. De nationaal veiligheidsadviseur Bolton is al met de Russen in gesprek over de ontmoeting. Dan nog het weer, tamelijk zonnig vandaag, maar ook flinke stapelwolken. En in het zuiden en zuidoosten is vanmiddag kans op een onweersbui.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 Want, uh, daar laat ik het verkeer voor zijn, maar ik heb het gecombineerd met de ochtendfotografie met de zonsopgang, daar heb je natuurlijk ook een, eh, ja, een beetje hetzelfde effect als de zonsondergang. Maar dan omgekeerd eigenlijk. Hè? Heel mooi om foto's te maken. En dat heb ik dan ook gedaan vanmorgen in Heemstede begonnen. Het beroemde molletje van Groenendaal en de Vrijheidsdreef... waar uh, ja, een gouden zon overheen hing vanmorgen. En dat was dan om, eh, nou, eens even kijken... Zeven minuten over half zes kwam hij op, de zon. Dus ik, eh, ging eigenlijk al... Eh, eh, ik stond al om half vijf op vanochtend. Met een uh, ploegendienst, zeg maar. <laughs> Om daarna vervolgens naar Zandvoort te reizen. Ik heb even wat foto's op het strand gemaakt. Natuurlijk van de zandsculptuur in de zon. En nu in de studio om heerlijk jazzmuziek voor u te draaien. Twee uur lang tot twaalf uur ben ik bij u. Geniet ervan, misschien wel op het terrasje op het strand. dat ik het geluid van, eh, van de zee, de meeuwen, het strand... ook eventjes in de, in de studio weet terug te halen. Dan voel ik me toch een beetje buiten ook. Hè? En, eh, anders voel je ze zo buiten gesloten. Dat moet je ook niet hebben. Sint Thomas, Sunny Rollins. Thank you. Sonny Rollins en zijn band met uh, Sint Thomas was dat, luisteraars. Eh, we hebben Herbie Garrett. En Herbie Garrett, daar ben ik een vriend van. Ik zal u uitleggen waarom. Omdat hij ons vanochtend, ons allemaal trouwens hoor... verwend met een cappuccino. Luister. heerlijk cappuccinoetje. Want dat was de eh, titel van, de, eh, van het nummer van Herbie. Of Herbie moet ik eigenlijk zeggen. Carrot. You've Got a Friend. Reken er maar op. En het wordt prachtig uh, a cappella gezongen door de George White Group. You've got a friend. You've got a friend in me. you've got a friend. You've got a friend. You've, got a friend. down and trouble, and you need some loving care. And nothing, oh, nothing is going right. Oh, close your eyes and you just call little dark and full of clouds, and that all north winds should begin to blow. Blow, keep your head together, and call my name out loud, and soon you hear me knocking at your door. You just call. again. je dan eh, zo kan zingen en dan ook nog zo close harmony kan zingen. En ook nog zo goed getimed, zo jazzy gezongen. You've Got a Friend. True is ook zo'n popnummer en eh, dat wordt dit keer vertolkt eh, in, een jazzy vorm door Jamie Lancaster. True. Wat we allemaal kennen van Spandau Ballet. to Marvin. De nummer vast herkend Van Spandau Ballet was eh, True eh, in een eh, jazzy jasje gestoken dit keer. We gaan genieten van Deodato. En dat doen we met Saint Juan Sunset. met eh, een song van Michael Bublé. En hij zingt dan God Only Knows. En Paul McCartney zei ooit over dit nummer... wat ooit door Brian Wilson natuurlijk van de Beach Boys werd gezongen. Eh, dat is het mooiste popnummer ooit geschreven. Dat zijn de woorden van Paul McCartney. En mijn woorden zijn God Only Knows hoe Michael Bublé dat doet. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could shine. God only knows what I'd be without you. God only knows what. should ever leave me, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So, what good would living do? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Ja, ook een hele aparte uitvoering van God Only Knows door Michael Bublé. En allemaal eh, vanwege dat, eh, die, die, eh, die Old Devil Called Love. Wordt gezongen door Anne Burton, helaas niet meer onder ons. Maar een uitstekende jazzzangeres. Komt uit Nederland, Anne Burton. It's that old devil called love again. Gets behind me and keeps giving me that shove again. putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. That devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered I wouldn't know what to do. Might as well, might as well give up the fight again. He'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil. gaan genieten van John Coltrane. En dat doen we met Naima. John Coltrane was dat met eh, Naima. We gaan luisteren naar Diane Kroll, die zichzelf begeleidt live dit keer aan de piano... met Deed I Do, Diane Kroll. Recht applaus eh, voor, eh, nou zeg maar, bijna orkest rondom haar. Diane Kroll was dat met Did I Do. Gaan wij nog naar een Nederlandse zangeres die nog steeds leeft gelukkig en ook nog steeds zingt. Ze verblijft, heb ik me laten vertellen, veel in Duitsland. En dan heb ik het over Greetje Kouwveld. En Greetje die leeft day by day, of dag bij dag zeg maar. Ze plukt de dag wel, volgens mij. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Uh, Greetje Kouwveld. Dan moet ik eens even kijken, want eh, ja... Ik had haar scherp staan, dat klopt ook. Hier komt ze. dag bij dag bekijken. Dat doet Greetje Kouwveld ook. Nou, we hebben al een aantal eh, dames eh, de revue laten passeren. Ik ga toch een keer Michael Bublé eh, laten horen. Want hier is het hartstikke mooi. Ik weet niet hoe het in Londen op dit moment is. Het zou best eens een mistige dag kunnen zijn daar. Alhoewel, volgens mij is heel Europa staat onder invloed van een krachtig hoge drukgebied. En is het overal mooi weer. Nou, toch met Michael Bublé in Londen een beetje een foggy day in London Town. foggy day in London town. I had me low, had me down. I viewed the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last but the age of miracles hadn't passed? For suddenly I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere. down. I viewed the morning with such alarm. The old British Museum had lost its charm. How long I wonder could this thing last? But the age of miracles foggy London town. The sun was shining everywhere. Michael Blue Blay met uh, een uh, foggy Day in London Town. Ja. We moeten het eigenlijk hebben over eerlijk weer. Vindt u ook niet? Fair weather. En dat wordt dan weer eh, vertolkt door Art Framer en Band. klokje en eh, ja, het is bijna 11 uur. dan komt het nieuws weer voorbij en dan komt de reclame voorbij. En dan ben ik nog een vol uur bij u tot 12 uur. Met nog meer eh, heerlijke jazzmuziek. Ook wat, eh, ja, een beetje, een beetje hoe, zeg ik, hoe zal ik het nou omschrijven? Nou, wat, wat, niet, niet te zwaar, laat ik het maar zo zeggen. Wayne Shorter, die heeft zijn voetafdruk hier in de studio achtergelaten.